Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het lukt Nederlandse ziekenhuizen alleen om extra IC-bedden te leveren... als elk ziekenhuis meewerkt, zegt voorzitter Gommers... van de Vereniging voor Intensive Care. Het wordt volgens hem spannend. Eind deze week zijn er 800 extra bedden nodig... omdat het aantal coronapatiënten op de IC sneller stijgt dan verwacht. Er wordt ook meer zorgpersoneel gezocht. Psychologen, artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers zeggen het vaakst dat ze hun baan emotioneel veel eisend vinden. Ook agenten, brandweerlieden, leerkrachten en docenten noemen hun werk vaak emotioneel zwaar. Dat blijkt uit CBS-onderzoek dat twee jaar geleden is gedaan, ver voor de uitbraak van het coronavirus. Opvallend is dat de tien beroepsgroepen met de zwaarste emotionele belasting allemaal op de lijst met beroepen staan die nu volgens de overheid cruciaal zijn. Volgens de Amerikaanse president Trump zijn de komende 30 dagen cruciaal als het gaat om het indammen van de corona-uitbraak in de VS. Tijdens een persconferentie op het gras voor het Witte Huis zei Trump dat er een miljoen levens gered kunnen worden als de Amerikanen zich houden aan de maatregelen, zoals het houden van afstand. Trump zei ook dat er inmiddels meer dan een miljoen Amerikanen zijn getest op het virus. De aandelenbeurzen in New York sloten enkele uren geleden weer positief. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq stegen allemaal met ruim 3 procent. Gistermiddag sloten ook de beurzen in Europa overwegend hoger. De AIX-index in Amsterdam eindigde op een winst van 2,4 procent. En niet alle Nederlandse beursbedrijven hadden een goede dag. Met name de bankensector had het zwaar... na de oproep van de Europese Centrale Bank...